Passen met het NOS-journaal. Het aantal klanten van de sommige delen van het land zo snel dat er wachtlijsten ontstaan. Er maken nu ruim 60.000 mensen gebruik van de voedselbanken. En het aantal klanten groeit sinds december met 10% per maand. De groei is zo snel dat het moeilijk wordt voor iedereen gezond voedsel te regelen. Bovendien houden bedrijven als Albert Heijn minder voedsel over om uit te delen. Onder andere in Rotterdam neemt de voedselbank geen nieuwe klanten meer aan. Tientallen mensen kunnen daardoor niet geholpen worden. Ook schiet de kwaliteit tekort en worden de basispakketten minder gezond. Vorige week werden de pakketten in Rotterdam gevuld met snoep, koekjes en limonadesiroop. President Bouterse noemt de amnestiewet een nieuw begin voor Suriname. De bitterheid over de periode van het militair bewind en over de binnenlandse strijd zal verdwijnen, zei Bouterse tijdens een bezoek aan buurland Guyana. De amnestiewet werd gisternacht aangenomen. De verdachten van de decembermoorden in 1982, onder wie Bouterse zelf, gaan daardoor vrij uit. De rechtszaak over de moorden gaat voorlopig wel door. Suriname gaat Nederlandse dossiers opvragen over de jaren 80 voor de Waarheids- en Verzoeningscommissie die er nu moet komen. De fiscus gaat een groep belastingbetalers direct de definitieve aanslag sturen. Het is een proef onder 40.000 mensen bij wie de Belastingdienst ervan uitgaat dat de aangifte klopt. Deze groep krijgt dus geen voorlopige aanslag en hoeft niet maanden te wachten op zekerheid. De methode is al getest en was succesvol. De betrokkenen krijgen hun definitieve aanslag over een paar dagen op de mat. In New York is de Russische wapenhandelaar Victor Boet veroordeeld tot 25 jaar cel. Hij is schuldig bevonden aan wapenhandel en samenzwering. Boet werd in 2008 gearresteerd bij een wapendeal in Thailand. Hij werd gepakt door Amerikaanse agenten die zich voordeden als Colombiaanse terroristen. De film Lord of War is op zijn persoon gebaseerd. Het weer vanochtend vrij zonnig, vanmiddag bewolkt mogelijk wat regen. Het wordt 10 graden. Dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. De A12 van Den Haag naar Utrecht is dicht tussen Woerden en de Meren. Dat komt door een ernstig ongeluk met drie personenauto's en een vrachtwagen. Er staat inmiddels 7 kilometer file achter het ongeluk. Het verkeer wordt mondjesmaat over de vluchtstrook langs het ongeluk geleid. Maar het is beter om om te rijden vanaf Den Haag via Amsterdam of via Rotterdam en Gorkum. Tot zover de verkeersinformatie.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 De zon schijnt, maar het is fris buiten vanwege een eh, sterk windje uit zee, dus blijf even lekker luisteren. Vorige week meldde ik al, vorige keer meldde ik al deze CFM Jazz geheel te wijden aan de muziek van George Gershwin. Drie kwart jaar geleden overleed hij op pas 38-jarige leeftijd aan een hersentumor. Een rijkdom aan muziek achterlatend. Veel van zijn muziek wordt nog steeds gespeeld, ook in de jazz zelfs zijn beroemde Rhapsody in Blue. Hier in een korte versie door de Amerikaanse trompetist en bandleider Al Hurt. uitvoering van Swanderful, een song uit de musical Funny Face, die George Gershwin en zijn twee jaar oudere broer Ira in 1927 uitbrachten. Al gauw kwam de song eh, terecht in de jazz scene en hij werd hier uitgevoerd door Helen Merrill, begeleid door het orkest van Quincy Jones. Datering 1954 en toen bleek al wat een geweldige arrangeur Quincy Jones is. De trompetsolo was van Clifford Brown. Ik zei het al, ondanks zijn korte leven heeft George Gershwin een schatkamer aan mooie muziek nagelaten. Laat ik maar meteen een van zijn meesterwerken te pakken nemen. Porgy and Bess. Gershwin schreef deze volksopera in 1935 als een ultieme poging erkend te worden als klassiek componist. Tallozen hebben de muziek uitgevoerd, zowel vocaal als instrumentaal. Een van de meest indrukwekkende vind ik die van trompetist Miles Davis in samenwerking met Jill Evans.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 Uh? Ah, it brought me and uh, Oh, where's It's the wrong. a man. sorry, er weer ingelopen. Dat was een van de laatste songs die George Gershwin schreef in 1937, het jaar van zijn dood. Just Another Rumba. Bij Ella Fitzgerald opgenomen in 1959 voor een van haar albums vol met Gershwin muziek. Ook vermaarde big bands, zoals die van Count Basie, hadden muziek van Gershwin op het repertoire. Zoals het in 1928 geschreven Embraceable You. Count Basie, dit keer in kleine bezetting in Ballatsphere. Thank Pretty Be Good uit 1924 is ook door ontelbare gespeeld. En dit was een eh, zeer bekende uitvoering uit 1953 door Jerry Mulligan op sax, Lee Konitz op Sax en Chad Baker op trompet. De muziek van Gershwin wordt niet alleen door oudere generaties in de jazz gespeeld. De Zweedse zangeres Lisa Ekdaal, geboren 1971, heeft menige song van de Gershwin Brothers opgenomen, zoals But Not For Me uit de musical Girl Crazy uit 1930. They're writing songs of love, but not for me. A lucky star above, but not for me. Would love to leave the So great than any Russian play could guarantee. I was a fool to fall and get that way. Hi ho, alas, and also like a day. the man Thank you. uitvoering van A eh, Foggy Day uit af en toe geluiden. Gecomponeerd door Gershwin in 1937 en gespeeld door het quintet van bassist Charles Mingus. Summertime, een van de leidende songs uit de opera Porgy and Bess, is nog altijd een van de meest mooie songs van Gershwin en bijna op een ieders repertoire. Ik vond een opmerkelijke uitvoering van sopraansaxofonist Sidney Bechet, samen met de band van Michel Atenou. Summertime and the living is easy. ¡Ja, <laughs> I say neither, either, either, neither, neither, let's call the whole thing off. You say potato, I say patata, you say tomato, I say Creole, tomato. Oh, let's call the whole thing off. So I say Erster, you say oyster. I'm not gonna stop eating oysters just because you say oysters. Let's call the whole thing off. whole thing off, then we must part. And oh, if we ever part, that would break my heart. So I say pajamas, you say pajamas. Baby, what's the problem? Oh, for we know we need each other, so we better call the calling all off. song over de taalstrijd tussen Britten en Amerikanen. Let's call the whole thing off. At the musical Shall We Dance. Strak gezongen door de Canadese jazzmuzikant Matt Tusk. Een ander vaak gespeelde song is Somebody Loves Me. In deze speciale Gershwin CFM Jazz, soepel gespeeld door de big band van trompetist Harry James. We zijn bijna aan het eind van deze CFMJS, althans het eerste uur.